Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen en Schiphol gaan bemiddelen in het conflict in de schoonmaakbranche. De CAO-onderhandelingen zijn opnieuw vastgelopen. De NS en Schiphol zijn grote opdrachtgevers van schoonmaakwerk en hopen op een snelle oplossing. De schoonmakers breiden hun acties uit en vakbond FNV maakt vrijdag duidelijk welke acties er komen. De Britse oud-minister Hoen moet zijn functie in een denktank van de NAVO neerleggen. Secretaris-generaal Rasmussen heeft dat besloten nadat Hoen in opspraak was gekomen door een tv-uitzending. Daarin was te zien dat hij geld wilde aannemen om te lobbyen voor bedrijven. Hoen, die in het lagerhuis zit, is door zijn partij geschorst. Dat was voor de NAVO aanleiding hem uit de denktank te zetten. De Amerikaanse acteur Robert Culp is overleden. Samen met Bill Cosby speelde hij in de jaren 60 in de tv-serie I Spy. Die werd in Nederland uitgezonden onder de titel Dubbelspion. Culp speelde in talloze series als Gunsmoke, Love Boat, Murder, She Wrote en Everybody Loves Raymond. Ook was hij te zien in speelfilms als in The Pelican Brief. Robert Culp stierf na een val voor zijn huis in Los Angeles. Hij was 79. Feyenoord heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het toernooi om de KNVB-beker. De Rotterdammers versloegen FC Twente met 2-1. Invaller Roy Makai maakte in de 84ste minuut de winnende treffer. Feyenoord staat voor de 15e keer in de finale van de KNVB-beker. De andere finalist komt uit de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax morgenavond. Voorafgaand aan de wedstrijd in Rotterdam waren er enkele relletjes. Tientallen Feyenoord-aanhangers konden in de buurt van de supporterstrein van Twente komen en gooiden met vuurwerk. Rond het stadion, maar ook elders in de stad, werden 25 Feyenoord-supporters opgepakt. Onder meer vanwege openlijke geweldpleging, het beledigen van politiemensen en drugsbezit.